Dit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland heeft voor het eerst een vertegenwoordiger naar Syrië gestuurd... om te spreken met de nieuwe machthebbers. Speciaal gezant Gijs Gerlach bezocht Damascus... en sprak met de HTS-rebellen die begin december het Assad-regime ten val brachten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag waren de gesprekken bedoeld om inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie in Syrië en om de bescherming van minderheden te onderstrepen. Donderdag brachten de eerste Europese ministers een bezoek aan het land. Het Nationaal Archief waarschuwt nogmaals voor vergissingen op de namenlijst van het collaboratiearchief dat sinds enkele dagen online staat. Er staan ook namen in van mensen die nooit verdacht waren van collaboratie met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, maar door fouten in het kaartensysteem zijn beland. De website wordt druk bezocht door mensen die meer willen weten over hun familiegeschiedenis. De Telegraaf meldde dat er ook mensen te vinden zijn die juist werden vermoord door de nazi's. Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een auto in Zaandam is de bestuurder van de auto om het leven gekomen. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De weg was enige tijd afgesloten. De Duitse justitie klaagt een man aan die tijdens de jaarwisseling een vuurpijl in een kinderkamer schoot. De 23-jarige influencer was als toerist in Berlijn en liet filmen hoe hij het vuurwerk door een openstaand raam naar binnen afvuurde. Op de beelden is te zien hoe de kinderkamer direct in brand staat. Volgens Duitse media was er op het moment niemand binnen. De Palestijnse man wilde terugreizen naar huis... maar werd gisteren op het Berlijnse vliegveld opgepakt. Hij zit vast en wordt beschuldigd van onder meer poging tot zware brandstichting...